met het NOS-journaal. De vrouw uit het Friese Nijbeets die haar vier baby's doodde is veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat is de maximale straf die Sietske H. kon krijgen. De rechtbank in Leeuwarden acht bewezen dat ze de vier baby's heeft omgebracht. Sietske H. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. In Tilburg woedt een grote brand in een wolfabriek. Er komt veel rook vrij die tot in de wijde omtrek is te zien. Vier medewerkers van de fabriek hebben rook ingeademd. Twee van hen zijn daarvoor in het ziekenhuis behandeld. Een aantal huizen en winkels in de omgeving van de fabriek in Tilburg is ontruimd. In Amsterdam ligt het openbaar vervoer volgende week vrijdag plat tijdens de ochtendspits. Op 13 mei rijden tot half negen geen bussen, trams en metro's. Eerder besloot Rotterdam om volgende week woensdag te staken tijdens de ochtendspits. De actievoerders willen dat het kabinet afziet van de verplichte aanbesteding en van 120 miljoen euro aan bezuinigingen. De Italiaanse astronaut Paolo Nespoli, die in het internationale ruimtestation ISS zit, heeft te horen gekregen dat zijn moeder is overleden. Nespoli, een Amerikaan en een Rus, keren over drie weken terug op aarde. De Italiaanse astronaut had via een videosysteem contact met zijn moeder. Ook voor de begrafenis, morgen wordt geprobeerd een satellietverbinding tot stand te brengen. Op het tennistoernooi in Rosmalen zal elke ace die wordt geslagen maaltijden opleveren voor UNICEF. De VN-kinderrechtenorganisatie is sinds vorig jaar verbonden aan het grastoernooi. Bezoekers kunnen zich aansluiten bij die Ace Club en betalen dan voor elke geslagen ace 40 cent. Dat is de gemiddelde prijs van een kindermaaltijd in een ontwikkelingsland. De UNICEF Open is van 12 tot en met 18 mei.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 A12 Utrecht naar Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Driebergen 8. A13 naar Rotterdam tussen Knoop het Ipenburg en Kleinpolderplein 10 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en de Botek-tunnel, daar staat 4 kilometer. En tussen Spijkenisse en Kloop het Vaanplein 8 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. Rotterdam richting Gorkum, bij Sliedrecht 3 kilometer. En richting Europort 10 kilometer tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux. En bij Spijkenisse nog eens een keer 7 kilometer. A20 naar Gouda, 10 kilometer tussen Vlaardingen en Rotterdam-Krooswijk.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 You gave it to the other ones. You're never gonna find a love like mine the way I'm getting down and dirty, baby. Now you're crying on my phone. You should have done that months ago. And now it's time for me to get, get, get, getting, getting down and dirty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 and you can synthesize The of rain Makes you wanna scream and shout Presidential party Ze streef voor haar hutte van bonen, lieven, leidt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en heid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij, ze leiden net Er is wat voor mijn hij maakt soms ook oorlogspaard. Maar werd zijn ijs van stenen, nou dat hulp de nevel Als Was ze niet te klein en al hebben ze Ooh.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 谁？ you should